De premier van België wil dat alle landen samen gaan werken... om dit probleem tot de bodem uit te zoeken, vertelt correspondent Tijn Sade. Wel staan de Belgische premier ligt, maar ik denk toch wel aan veel meer Europese leiders... krijgt dit hele verhaal topprioriteit. Want de gedachte is, de Europese democratie wordt bedreigd. Het is nog niet bekend welke politici geld hebben aangenomen van Moskou. Wel zou het om mensen gaan in de rechtsconservatieve hoek. Arnhem is het niet eens met een nieuwe vliegroute naar Schiphol... als daardoor meer vliegtuigen over de stad komen. De plannen voor de nieuwe route waren al bekend... maar volgens de wethouder was het niet duidelijk... dat de vliegtuigen over Arnhem zouden komen. Op een nieuwe kaart lijkt dat nu wel het geval. Ook andere gemeenten in Utrecht en Gelderland... zitten niet op overlast te wachten. Oekraïne krijgt dit jaar van Nederland een miljard euro extra aan militaire steun. Het bedrag komt bovenop de 2 miljard die al was beloofd. De missionair premier Rutte maakte dat net bekend. Rutte zegt dat Oekraïne steeds meer door de Russen onder vuur wordt genomen... en dat het land zich moet kunnen beschermen. Een spannende degradatiekraker vanavond in de eredivisie. Volendam tegen Excelsior. Dat zijn de nummers 17 en 16 van de eredivisie en het verschil is drie punten. Als Volendam weet te winnen, dan is er nog een kansje dat ze degradatie kunnen ontlopen. Zou zomaar kunnen, want ook Excelsior zit niet lekker in, zegt de keeper overal waar je komt, daar, eh, daar begint het bij... Eh, ja, hoe kan het nou en wat is er nou en eh, het ziet er niet uit en het is verschrikkelijk. En nou ja, dat weten we ook wel. Een echte do-or-die-wedstrijd dus, vinden ze ook in Volendam. Maar dat is iedere wedstrijd. Dat zijn de komende vijf wedstrijden. Dat waren de wedstrijden hiervoor... Eh, allemaal do-of-die wedstrijden, want je moet ergens punten vandaan gaan halen. De wedstrijd begint vanavond om 8 uur. Dan nog het weer. De rest van de middag veel zon bij een graad of 18. Vanavond wordt het weer wat bevolkter. Morgen opnieuw een zonnig dagje. Lekker warm en 19 tot 23 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan veel files die tussen de 5 en 10 minuten vertraging opleveren. Het is wel een stuk drukker rond de Keukenhof... zoals op de N208 van Sassenheim naar Haarlem bij de N207. Vanaf Lisse heb je daar 25 minuten tijdverlies is ook heel druk op de N246 van Beverwijk naar Westgrafdijk. Daar sta je in de file tussen de aansluiting met de A8 en Marken binnen. 20 minuten is de vertraging. Verder is het druk op de A9 Amstelveen richting Den Helder...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 Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet geeft dit jaar 1 miljard euro extra voor militaire steun aan Oekraïne. Het bedrag komt bovenop de 2 miljard die al was afgesproken. Demissionair premier Rutte maakte dat bekend na een gesprek met president Zelensky. Siewert van Liende laat zich niet verdedigen in de rechtszaak tegen hem en zijn zakenpartners over de mondkapjesdeal. Tegen het FD zegt van Liende dat hij daar geen geld voor heeft. Voor het eerst zijn vrachtwagens met noodhulp via het noorden Gaza binnengegaan.